Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 19 uit Rotterdam is opgepakt omdat hij een aanslag voorbereidde. Volgens het OM werden er in zijn huis telefoons en computers gevonden die in beslag zijn genomen. Er werden geen explosieven of wapens gevonden. Waar hij een aanslag wilde plegen is niet duidelijk. De Rotterdammer zit nu vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. In de Tweede Kamer praten ze vandaag vooral over zichzelf. Afgelopen week onthulde de Tsjechische geheime dienst dat een pro-Russische nieuwssite geld betaalde aan politici uit onder meer Nederland om positief te praten over Rusland en juist negatief over de Europese Unie. Het is niet bekend welke Nederlandse politici een smak geld hebben gekregen... maar volgens verslaggever Ewout Kiviet wordt er gewezen naar Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Want eh, de banden met Rusland zijn eh, nou, nogal nauw te noemen. Eh, de Russische ambassadeur was vorige week nog op het partijcongres van Forum voor Democratie. En Thierry Baudet ja, uit zich lovend over Poetin die hij een held noemde eh, en is pro-Russisch als het gaat over de oorlog. Baudet ontkent dat hij of zijn partij geld van Rusland heeft gekregen. Hij was trouwens niet bij het debat. De forumleider vindt dat het te veel op roddels gebaseerd is en daarom een parlement onwaardig is. De gemeente Dordrecht is begonnen met het uitzetten van derde landers. Dat zijn niet-Oekraïners die wel in het land verbleven toen Rusland de oorlog begon. Tientallen van hen zitten in opvanglocaties in Nederland. Sinds vandaag hebben ze officieel geen recht meer op opvang hier. En het zijn nog temperaturen voor een dikke jas of misschien een sjaal... maar toch gaan de eerste buitenzwembaden alweer open. Onder meer in Exlo in Drenthe. Nou, hoe is het weer zwemmen? Heerlijk. Echt op vreugd. Lekker. Als je erin komt, dan is het echt koud. Maar nu is het lekker. Komende zaterdag wordt het misschien wat drukker in de buitenzwembaden. Dan kan het op sommige plekken 25 graden worden. Het weer, ja, dat is het vandaag niet. De regen is, die is er nog op sommige plekken en trekt weg via het oosten. Vanavond blijft het droog. Morgen begint met veel bewolking en regen. Later iets meer zon, bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breukelen en Utrecht 9 kilometer met een kwartiertijdverlies. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen... 10 kilometer langzaam rijden. Daar is het op onthoud 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knaalpunt Velsen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met ook daar 10 minuten op onthoud.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 De brand brak uit in een nachtclub die gerenoveerd wordt. Een Rotterdammer moet ruim een jaar de cel in voor zijn rol bij het veroorzaken van een van de explosies bij het huis van de loodgieter in Vlaardingen. De man was de chauffeur van iemand anders die het explosief plaatste. Een therapeut van een TBS-kliniek is alsnog ontslagen vanwege een relatie met een patiënt. Binnen de kliniek in Almere waren al vermoeders over een relatie, maar er was geen bewijs. Dat ligt er nu wel. Het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog.